Lot Lewin met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Dam ring zijn ongenoegen geuit over hun beschuldiging dat Nederland laks heeft gehandeld in de fipronil-affaire. Van Dam heeft landbouwminister Ducarme daarop aangesproken, zei Van Dam in het tv-programma Jinek. Ducarme zei deze week in het Belgische parlement dat Nederland al in november vorig jaar wist dat het verboden middel fipronil in eieren zat. Maar volgens Van Dam is dat niet waar en heeft zijn Belgische collega het parlement verkeerd ingelicht. President Trump heeft president Poetin bedankt voor het wegsturen van 755 medewerkers van Amerikaanse ambassades en consulaten in Rusland. Volgens Trump gaat de VS door de uitwijzing heel erg veel geld besparen. Dat zei hij op een persconferentie. Het is onduidelijk of Trump een grap maakte. Poetin stuurde eind vorige maand ruim 60% van de diplomatieke medewerkers uit de VS terug. Dat was een reactie op de eerdere uitwijzing van 35 Russische diplomaten uit de VS. De voormalig topman Kellenick van Uber wordt voor de rechter gedaagd door een van de grootste investeerders van het taxibedrijf. Kellenick zou gefraudeerd hebben met de bestuurssamenstelling. Hij heeft volgens de investeerder geprobeerd om zoveel mogelijk bondgenoten in het bestuur te krijgen, mogelijk om zijn eigen terugkeer veilig te stellen. Kellenick werd in juni weggestuurd als topman van Uber na een reeks schandalen van discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer. Volgens een woordvoerder van Kellenick zijn de beschuldigingen van de investeerder nergens op gebaseerd. Amsterdam stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor het aardgasvrijmaken van woningen. Amsterdamse woningeigenaren die zijn aangesloten op het gasnet kunnen vanaf volgende maand subsidie aanvragen. Per woning is maximaal 5000 euro beschikbaar. De gemeente wil in 2050 volledig aardgasvrij zijn. 350.000 woningen moeten dan overgegaan zijn op duurzame verwarming en elektrisch koken.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 Girl, you gotta keep up with her boss move. King of the jungle, tycoon. Everybody faking that's a cartoon. We just wanna party with that in war room. Do you want some? No, I don't, son. Try and watch me and follow.